Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Duitsland zijn de eerste twee gevallen van de Omicron-variant van het coronavirus vastgesteld. Het gaat om twee mensen uit München. Zij kwamen woensdag terug uit Zuid-Afrika. Ook in Engeland zijn vandaag twee Omicron-besmettingen gevonden in de steden Nottingham en Chelmsford. Ook hier zijn de gevallen te linken aan reizen naar Zuid-Afrika. In Italië is ook een besmetting gevonden bij iemand die uit Mozambique kwam. Meerdere landen hebben maatregelen getroffen om verspreiding tegen te gaan. Zo moeten reizigers naar het Verenigd Koninkrijk een test laten doen bij binnenkomst, heeft premier Johnson gezegd tijdens een persconferentie. Reizigers moeten een PCR-test doen binnen twee dagen na aankomst en in isolatie blijven tot de uitslag binnen is. Het RIVM onderzoekt de positieve tests van 61 passagiers die gisteren zijn teruggekomen uit Zuid-Afrika. Alle positief geteste reizigers zitten in isolatie in een hotel op Schiphol of thuis. De GGD's willen dat iedereen die sinds maandag teruggekomen is uit Zuidelijk Afrika zich laat testen. Dat zijn zo'n 5000 reizigers. Politie en ME hebben in Amsterdam een kraakpand ontruimd. Het pand, een leegstaand hotel, werd een aantal weken geleden gekraakt na een van de woonprotesten. Die richtten zich tegen de woningcrisis, onbetaalbare huren en leegstand. De organisatie achter de woonprotesten moedigt kraken aan om hun boodschap kracht bij te zetten. De eigenaar van het pand heeft aangifte tegen de krakers gedaan. De gemeente Amsterdam noemt brandveiligheid als reden om het pand nu te ontruimen. Naar schatting 60 tot 70 krakers zijn uit het pand gehaald. Er zijn 9 mensen aangehouden. Het is voor het eerst sinds jaren dat een kraakpand wordt ontruimd. Kraken is sinds 2010 bij wet verboden. Het weer nog. Lokaal valt er regen vanavond.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 what you ask is my favorite music's you're on, on Give me a command and I'll do what you ask is my favorite music's you're on, on Give me a command and I'll do what you ask is my favorite music's you're on, on Give me a command and I'll do what you ask is I love when you sing out loud Oh mama, mama mia control I lose control to shave my legs each single morning so I count on someone Friday nights to take me dancing and then to church on Sunday.